En het wel met het NOS-journaal. Er geldt een nieuw reisadvies voor Oekraïne. Buitenlandse Zaken adviseert nu grote delen van de hoofdstad Kiev te vermijden. Verder wordt reizigers geadviseerd zich bij de ambassade te laten registreren voor noodgevallen. Dit in verband met de rellen van de afgelopen dagen. Die kosten zeker 26 mensen het leven en er zijn ook honderden gewonden. Nu is het relatief rustig op het centrale plein in Kiev, maar volgens de NOS-correspondent hebben de opstandelingen achter de barricades de molotovcocktails en de stapel stenen alweer klaarstaan. De Tsjechische schaatster Martina Sablikova heeft haar Olympische titel op de 5000 meter met succes verdedigd. In Sochi was ze in een rechtstreeks duel bijna drie seconden sneller dan Irene Wust, die zilver won. En het brons was voor Karin Kleibeuker. Russische ordentroepen hebben met zwepen en pepperspray een protest van de punkband Pussy Riot verhinderd. Zes bandleden wilden in Sochi protesteren tegen de Russische homowet en voor mensenrechten onder een reclameposter voor de Olympische Spelen. Een agent gebruikte pepperspray en een andere gebruikte zijn zweep. Ook journalisten kregen zweepslagen. Het incident duurde een paar minuten, geen van de bandleden is gearresteerd. Er zijn het afgelopen half jaar veel minder plofkraken gepleegd op geldautomaten. 36 tegen 93 in de eerste helft van 2013. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken doen banken steeds meer om een kraak te voorkomen. Zo worden er vaker paaltjes rond de automaten geplaatst, zodat ze niet met een auto kunnen worden geramd. Ook installeren banken vaak een verfbom in een automaat die afgaat bij een ongewone beweging. De Noorse biatleet Ole Einar Bjørdalen is sinds vandaag de succesvolste winterolympier ooit. Hij won in Sochi met de Noorse ploeg de gemengde estafette en sleepte zo zijn achtste gouden medaille in de wacht. Hij won ook nog vier keer zilver en eenmaal brons en daarmee passeerde Bjørndalen zijn landgenoot Björn Dali, de langlaufer die zijn successen behaalde tussen 1992 en 1998. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog met opklaringen. Het wordt dan een graad of 4. Overdag grijs en druilerig met in het oosten nog even zon. En het wordt zo'n 9 graden overdag. Dit was het NOS Journaal. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 richting Amersfoort. Bij Eembrugge 3 kilometer. Richting Amsterdam bij Hoeverlaken 3. A6 richting Lelystad, voor Lelystad 3 kilometer. De A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft 2 en bij Berkel-Roderijs 2. A15 Rotterdam richting Gorkum bij Papendrecht 2. En op de A15 vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam voor Spijkenisse 3. Dan de A20 naar Gouda voor het Plein 2 en voor Moordrecht 2. En de A27 richting Breda bij Lexmond 4 en bij de brug bij Gorkum 2 kilometer.